uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Verschillende grote organisaties binnen de Verenigde Naties roepen op tot een onmiddellijk humanitair staakt het vuren in Gaza. In een gezamenlijke verklaring roepen de leiders van onder meer UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie op om het internationaal recht te respecteren. De organisaties spreken zowel hun afschuw uit over het doden en ontvoeren van Israëlische burgers door Hamas... als over de dodelijke slachtoffers aan de Palestijnse kant. Ze noemen de huidige situatie in Gaza onaanvaardbaar. Het volgende kabinet moet aan de slag met een aantal hardnekkige problemen... maar de politieke partijen maken in hun verkiezingsprogramma's niet de keuzes die daarvoor nodig zijn. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau na een analyse van tien verkiezingsprogramma's. Volgens het planbureau benoemen partijen wel de problemen die ze willen aanpakken... zoals personeelstekorten in de zorg en het onderwijs... maar maken ze niet duidelijk hoe ze dat willen doen. Ook vindt het SCP dat partijen te weinig nadenken over de uitvoerbaarheid van hun plannen. In de Australische deelstaat Victoria zijn vijf mensen omgekomen toen een auto op het terras van een café inreed. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen. Ook raakten vijf mensen gewond. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, maar de politie gaat niet uit van opzet. De chauffeur van 66 raakte zelf ook gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zal later worden verhoord. Op verschillende plekken in Nederland was gisteravond het noorderlicht te zien. Het verschijnsel is vaak vooral te zien in de poolgebieden... en maar een paar keer per jaar in Nederland. In de tweede helft van de avond was het licht zo fel... dat het ook in het zuiden van het land waarneembaar was. En dat is helemaal zeldzaam. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met zon, wolken en buien. In de kustgebieden is er kans op onweer en hagel. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 11.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 In de Australische deelstaat Victoria zijn vijf mensen omgekomen toen een auto op het terras van een café inreed. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen. Ook raakten vijf mensen gewond. Verschillende grote organisaties binnen de Verenigde Naties roepen op tot een onmiddellijk humanitair staakt het vuren in Gaza. In een gezamenlijke verklaring roepen de leiders op het internationaal recht te respecteren. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met zon, wolken en buien. In de kustgebieden is er kans op onweer en hagel. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 11.